uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines is op weg van Addis Ababa... naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi neergestort. Het toestel had 949 passagiers en acht bemanningsleden aan boord. Er zijn geen overlevenden. De Boeing, die naar verluid nog geen jaar oud was... stortte zes minuten na het opstijgen neer... nadat eerder al het radiocontact was weggevallen. Het toestel is op zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Addis Ababa gecrashed. In Noord-Korea zijn vandaag parlementsverkiezingen. Er valt maar weinig te kiezen, aangezien er in elk district alleen kan worden gestemd op de kandidaat van de regerende Arbeiderspartij. De kiezers mogen ja of nee zeggen tegen de kandidaat, maar dat laatste vakje wordt maar zelden aangekruist. Al vroeg in de ochtend stonden er in het hele land lange rijen voor de stemlokalen. De automobilist die gisternacht doorreed na een ongeluk in Utrecht... heeft zich bij de politie gemeld. Het is een man van 37. Bij het ongeluk op de Beeldse straatweg kwam een vrouw van 21 uit Utrecht om het leven. Getuigen hadden haar nog geprobeerd te reanimeren... maar ze bezweek aan haar verwondingen. De politie verklaarde na het onderzoek op zoek te zijn... naar een beschadigde Renault Clio. Vanwege de harde wind heeft het KNMI een weerswaarschuwing afgegeven. Code oranje geldt voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het zuiden en het gebied rond de grote rivieren krijgt te maken met zeer onstuimig weer. In Zeeland kan de harde wind uitgroeien tot een westerstorm, de eerste sinds ruim een jaar. De hardloopwedstrijd City Pier City loop tussen Den Haag en Scheveningen is afgelast vanwege de harde wind en de kou. Het weer in de noordelijke helft vaak bewolkt met van tijd tot tijd regen. In de namiddag en avond kan er ook wat natte sneeuw vallen. In het zuiden buien met tussendoor soms zon en dus een stevige wind... die in Zeeland kan uitgroeien tot een westerstorm. Het wordt 5 tot 12 graden. Na het weekend blijft het wisselvallig en soms onstuimig.